Ronnie Brunswijk streed in de jaren 80 met zijn Jungle Commando tegen het regime van Desi Bouterse. Tot voor kort zocht hij toenadering tot de partij van president Venetiaan. Maar tot verbazing van velen raakte Brunswijk vorige week in gesprek met Bouterse over een coalitie. De directeuren van de woningcorporaties hebben ingestemd met het voorstel om hun salarissen te verlagen. Vanaf 1 juli mogen nieuwe corporatiedirecteuren niet meer verdienen dan de balkenende norm. In sommige gevallen mag het meer zijn, maar dan moet een onafhankelijke commissie dat goedkeuren. Bestaande afspraken worden alleen aangepast als de directeuren daar zelf mee instemmen. Werkgevers en vakcentrales in de Stichting van de Arbeid hebben een akkoord bereikt over verhoging van de AOW en pensioenleeftijd. Morgen worden de laatste puntjes op de i gezet. Kern van het akkoord is dat de leeftijd in 2020 naar 66 jaar gaat. Wie toch met 65 AOW wil ontvangen, krijgt een lagere uitkering. De Groene Draak, het schip van koningin Beatrix, krijgt voor het eerst in zijn 52-jarig bestaan een grote onderhoudsbeurt. Daarvoor moet ze wel flink in de bu buidel tasten. Dat zei de koningin in Noorwegen waar ze op staatsbezoek was. Maar dat vindt de koningin niet erg, omdat ze er privé gebruik van maakt. Dan is een persoonlijke bijdrage alleen maar fair, zei Beatrix. De platbodem was een geschenk van de Nederlandse bevolking aan prinses Beatrix voor haar 18e verjaardag. De vrouwenfinale op Roland Garros gaat tussen de Italiaanse Francesca Schiavone en de Australische Samantha Stoser. Schiavone versloeg in de halve eindstrijd de Rusin Elena Demenjeva, die na één verloren set opgaf. Stoser was de sterk, te sterk voor de Servische Jelena Jankovic. 6-1, 6-2 werd het. En dan het weer, zonnig en warm. Morgen ook zonnig, dan wordt het 23 graden. In het weekend loopt de temperatuur op.